Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Europese leiders reageren verontwaardigd op de Amerikaanse importheffingen van 10% voor acht Europese landen, waaronder Nederland. President Trump voert de heffingen in omdat de landen militairen naar Groenland sturen. EU-commissievoorzitter von der Leyen waarschuwt dat de relatie tussen de VS en de EU in een gevaarlijke neerwaartse spiraal komt. Trump heeft meermaals gezegd Groenland te willen inlijven. De Europese Unie en vier Zuid-Amerikaanse landen hebben na 25 jaar onderhandelen het Mercosur-verdrag ondertekend. Dat gebeurde in de hoofdstad van Paraguay. De deal moet de handel tussen de EU en Brazilië, Uruguay, Argentinië en Paraguay stimuleren... door het verlagen van de importheffingen en het versimpelen van procedures. Veel Europese boeren zijn tegen het verdrag omdat ze vrezen voor oneerlijke concurrentie. Suzanne en Freek hebben de popprijs van 2025 gewonnen. Het zangduo kreeg de prijs uitgereikt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. Volgens de jury bleef ze dit jaar in verbinding staan met hun fans... en een jaar dat hun eigen leven een gitzwarte wending kreeg. Vorig jaar mei maakten de artiesten bekend dat de 32-jarige Freek Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft... en dat er geen kans is op genezing. Suzanne en Freek volgen Roxy Dekker op, die de popprijs vorig jaar won. in de eredivisie heeft NEC in de laatste seconde van de wedstrijd gewonnen van NAC. Het werd 4-3. Koploper PSV won eerder op de avond met enige moeite van Fortuna Sittard. Het werd daar 2-1. AZ verloor met 3-1 van PEC Zwolle. Excelsior Telstar en Ajax Go Ahead Eagles eindigden allebei in 2-2 gelijkspel. Het weer vannacht droog met opklaringen. Lokaal koelt het af tot zo'n 2 graden onder nul. Komende dag veel zon, in het noorden ook kans op bewolking en mist.